Citydijkers met het NOS Journaal. In Elburg, in het noordoosten van Gelderland, is een grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De vlammen slaan uit het dak van het gebouw en er komt ook veel rook bij vrij. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brandweer is met extra wagens uitgerukt, omdat de brand leidt tot een grote vonkenregen. In een nabijgelegen woonwijk liggen rieten daken op huizen, die daardoor mogelijk gevaar lopen... De brandweer adviseert omwonenden van Elburg in ieder geval om ramen en deuren te sluiten. Oekraïne zegt dat een boot met evacuees uit Gerson is beschoten door Rusland. Drie mensen zouden daarbij om het leven zijn gekomen en 23 anderen gewond. Ze kwamen uit het door Rusland bezette gebied dat na de verwoesting van de stuwdam was overstroomd. Meerdere burgers zeggen tegen persbureau AP dat Russische autoriteiten aan de zuidelijke kant van de oever alleen Russische burgers helpen. Daarom is vanaf de noordelijke kant ook een reddingsactie gestart. In Rusland is opnieuw een Amerikaan opgepakt. Het gaat om een muzikant die volgens Russische media al sinds 2010 in Moskou woont. Rusland beschuldigt hem van het organiseren van drugshandel met jongeren. Hij blijft tot zeker 6 augustus vastzitten. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn er al meerdere Amerikaanse staatsburgers gearresteerd in Rusland. Zo werd een Amerikaanse basketbalster opgepakt. Zij kwam later weer vrij door een gevangenenruil. Een Amerikaanse journalist zit nog wel steeds vast in Rusland. Het land verdenkt hem van spionage. Oekraïne heeft twee dorpen heroverd, zegt het Oekraïense leger in een video. Volgens een door Rusland aangestelde bestuurder liggen beide dorpen in gebieden die door niemand werden gecontroleerd. Het weer, het is nog lang warm. Het koelt, nog, eh, het koelt langzaam af naar minimaal 14 tot 18 graden. Komende dag verloopt opnieuw zonnig en zomers met 27 in het noorden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de week wordt het iets minder warm.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 Son cœur est noir comme l'océan J'irai nager même si j'ai pas pied Palper, j'aurais le temps de palper Bébé m'attend sur le côté elle m'attend son côté, bébé m'attend son côté. Plus sur les radars, pardon, là je peux pas voter. I take it, I take it, ah, I take it, I take it, I take it, I take it, ah, I take it, I take it, I take it, I take it, ah, I take it, I take it, I take it, I take it, ah, I take it, I take it, I take it.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 would. Now there's no justice. You've only yourself that you can trust in. And I say, high tide, mid-afternoon. Oh, people fly by, and the traffic's boom, boom, away just where you're blowing. Get into where you should be going.